Met nu de nacht.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 cannot speak so easily. 嗯。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 She love thing happening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 disappointment, but so.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 so easy will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

you just made.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 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar ontmoeten. De bedoeling is dat het gesprek gaat over het terugdringen van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Kim Jong-un heeft volgens een Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur gezegd dat hij bereid is om daarover te praten. Ook heeft hij beloofd om tot het gesprek met Trump geen nucleaire raketten te testen. Het Witte Huis zegt in een reactie blij te zijn met de toezeggingen van Kim Jong-un. Wel blijven alle sancties tegen Noord-Korea van kracht. Het opgebouwde pensioen moet bij een scheiding automatisch worden verdeeld tussen de ex-partners. Dat wil minister Kolmees van Sociale Zaken. Hij gaat het bespreken met de pensioensector. Het staat al in de wet dat de ex-partners aanspraak kunnen maken op de helft van het pensioen dat iemand tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Maar hoe dat wordt verdeeld moeten de mensen nu zelf nog regelen na een scheiding. De minister wil dat pensioenfondsen automatisch de helft gaan overschrijven naar de ex-partner. Minister Kaag van Buitenlandse Handel zegt dat iedereen verliest door de importheffing op staal en aluminium in de VS. Ze noemt het besluit van president Trump een kortzichtige benadering. De minister wil met de VS praten over het besluit waarin ruimte wordt gelaten voor uitzonderingen. Ze hoopt dat dat ook voor Europa geldt. En zo niet, dan is ze bereid om tegenmaatregelen te nemen. Staatsbosbeheer moet de koninkpaarden, hekrunderen en herten wegdoen uit de Oostvaardersplassen. Dat adviseert een hoogleraar natuurbeheer die al sinds het eerste uur betrokken is bij het gebied. Hij zegt dat het experiment met grote grazers in de Oostvaardersplassen is mislukt omdat de dieren veel meer kaal vreten dan gedacht. Het weer dan nog op de meeste plekken droog, alleen in het noorden een enkele bui. De minima liggen rond de 2 graden. De ochtend begint overwegend zonnig, maar smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10